4 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De Britse premier Cameron roept Rusland met klem op om zich te schaden achter de VN-resolutie die klaar ligt over Syrië. Vandaag buigt de VN-veiligheidsraad zich opnieuw over het geweld in Syrië. In een conceptverklaring wordt president Assad opgeroepen om de macht over te dragen. Maar Rusland heeft al gezegd de resolutie tegen te houden. Volgens de Russen is Assad bereid met de oppositie in zijn land te praten. De Britse premier Cameron zegt dat Rusland met het aangekondigde veto zijn verantwoordelijkheid ontloopt. We mogen geen landen beschermen die bloed aan hun handen hebben, zegt hij. De afgelopen dagen is het geweld in Syrië opgeleid. Gisteren vielen tientallen doden bij gevechten tussen het regeringsleger en opstandelingen. Een delegatie van het Indonesische leger komt naar Nederland om de 100 Leopard-tanks te bekijken die Defensie heeft wegbezuinigd. Het land is geïnteresseerd, maar wil eerst controleren of ze, geschikt zijn voor het bosrijke Indonesische landschap. In Indonesië is veel kritiek op de aankoopplannen, waarvoor meer dan 200 miljoen euro is gereserveerd. Zo zou het leger vanwege de vele eilanden veel meer hebben aan moderne schepen en vliegtuigen dan aan tanks. Nederlandse Kamerleden zijn bang dat Indonesië de tanks gaat gebruiken om mensenrechten te schenden. De grote stroomstoring van gistermiddag in Rotterdam... is ontstaan bij werk in een hoogspanningsstation. Volgens netbeheerder Stedin ging het mis toen de apparatuur in het station werd vernieuwd. Zo'n 50.000 huishoudens in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen... zaten een paar uur zonder stroom. Het was de derde storing in Rotterdam deze maand. Vanochtend moet de directie van Stedin opheldering komen geven op het Rotterdamse stadhuis. Het weer, bijna overal droog. Het vriest in het hele land. Het is tussen de min 9 en min 2. Het KNMI waarschuwt dat het lokaal glad kan zijn. Overdag steeds meer zon bij een middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Herbert Codé. Een hele goede morgen, derde uur van Dit is de Nacht. Straks de nachtgedachte en je hoort ook Lana Del Rey. Deze week de Radio 1 Week CD. Maar eerst een Nederlandse band die het podium deelde met Electric Light Orchestra en ook de Avery Brothers. Het is de jazz rockband uit Groningen, Solution met Runaway. Dit is De Nacht met Herbert Godet. Blue jeans, white shirt, walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You were sort of punk rock, Lana Del Rey in Dit is de Nacht met Blue Jeans is deze week de Radio 1 Week-CD. Ze heet eigenlijk Elizabeth Grant. Haar artiestennaam is dus Lana Del Rey. Ja, het sluit ook alweer aan bij vorig uur waar we het over hadden. Een hype en manipulatie, want dat werd er ook over haar eh, verteld... toen ze afgelopen zomer alleen een clipje uitbracht. Dat ging echt inderdaad als een hype over het internet van... kijk, een nieuwe sensatie, een nieuwe dame met een, inderdaad wel een hele mooie stem. Maar is het niet een verzinsel van de platenmaatschappij? Ze werd inderdaad omarmd, maar ook bekritiseerd... want ze zou bijvoorbeeld niet toonvast zijn en een snel verkoopmiddel dus van de platenmaatschappij. Ja, ze heeft een, eh, het, is, het is een fenomeen, daar kunnen we niet echt omheen, want ja, ze is groots gebracht en ja, we zullen afwachten wat we nog eh, komend jaar van haar gaan horen. En ze wordt een beetje vergeleken met Nancy Sinatra en Vera Lynn. Nou, dat zijn dan natuurlijk wel weer mooie complimenten en vergelijkingen. Het is Radio 1, dit is de nacht met nu John Hyatt, Radio Girl. is about. Heard it on your stereo. Everybody does without broken-hearted comic book heroes. Don't worry your pretty little head now, it's only top 20. Whoa, radio girl. Radio girl. Living for that three-minute Welcome to the world. Transistor sister, that's right, mister a really old Everybody's waiting for to show. You ain't holding your breath anymore. Turn up that the radio. There's a song just came in from the left field, and you're going. much stuff they can sell you. Whoa, radio girl, radio girl, living for that minute song. Welcome to the real world. Transistor sister, that's right, mister. The radio So I close my eyes, or look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears. feel strong. Achterjaar staat hem te wachten. Hij is uitgeroepen door de Britse muziekkennis tot de Sound of 2012. En dat betekent heel veel optreden en de beloftes waarmaken. Je hoorde Michael Kiwanuka en Home Again. Dit is Radio 1, dit is De Nacht. Ik eh, laat je een eh, stukje horen uit een... Eh, ja, uit een film. Verschillende films. Die zijn allemaal aan elkaar geknipt en geplakt door iemand die nou, best wel wat tijd over had. Het is een nummer van Lionel Richie. Het is al eventjes over het internet gegaan. En ik heb een linkje naar de video geplaatst op twitter.com slash dit is de nacht. Onder andere zitten de kleine fragmentjes in van Toy Story, Schindler's List, Avatar, Bruce Lee en Inception. En eh, die persoon die dus heel veel tijd over had en wat hij ontzettend leuk en knap gedaan heeft... heeft dus allerlei korte eh, filmfragmentjes precies met de juiste woorden van een van de eerste coupletjes van Lionel Richie's Hello achter elkaar gezet. been alone with you inside my mind and in my dreams. No. I kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello. Hello. Hello. Hello. I can see it in your eyes. I can see it. In your smile. <gasps> You're all I've ever wanted. And my arms are open wide. Because you know just what to say. And you know just what to do. I want to tell you so much. I love you. I've been alone with you inside my mind.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 Daarvoor hoorde je ook nog Lionel Richie met Hello. En daarvoor zat dan dus die kleine, dat, ja, de film mashup. De videobeelden aan elkaar gemonteerd. Met daar dus eh, het eerste couplet van, eh, van het nummer Hello. En een linkje daarvan eh, naar de video is te vinden op twitter.com slash dit is de nacht. Zometeen de nachtgedachten Nu eerst As our daughters met Does Anybody Know? How does watching me come again. How do lovers split through? How does one suddenly become two? Does anybody? Philip en Leah LaRue. Het heet Us and Our Daughters, Does Anybody Know. Het gaat allemaal over de liefde. De hele EP staat in het teken van de relatie die ze al acht jaar met elkaar hebben. De Nachtgedachte, het is een vertaling van een songtekst naar het Nederlands. En de Nachtgedachte is als volgt. Waar het allemaal op neerkomt, is dat alles goed zal komen. Ik heb één hand in mijn zak en de andere geeft een handklap. Het is Hand in My Pocket, de akoestische versie van Alanis Morissette. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful. sober. I'm young and I'm underpaid. I'm tired, but I'm working, yeah. I care, but I'm restless. I'm here, but I'm pretty is de Nacht. Met Herbert Codé. Dit is Radio 1, Dit is de Nacht, met The eh, romantic Romantics Talking in My Sleep 1984 daarvoor. De Nachtgedachte, de akoestische versie van Hand in My Pocket van Alanis Morissette. Ik neem je mee naar New York, eind jaren 30. De moeder van Billie Holiday heet Sadie Fagan. Ze was op haar zestiende al moeder en had het financieel gezien niet breed. Ze werkte zelfs enige tijd als prostituee om wat bij te verdienen. En later runde Sadie Fagan een restaurant. Billie Holiday, die eh, langzaamaan succes kreeg door te zingen in nachtclubs... die kwam begin jaren 40 terecht bij Count Basie Jazz Band. Ze begon daardoor voor die tijd aardig wat te verdienen. En haar moeder die eh, eigende zich al het geld toe... want het restaurant dat ze runde, dat liep slecht. En eh, Billy Holiday had op een keer geld nodig. Ging naar haar moeder toe waarvan ze wist dat ze geld had. Liep het restaurant in en zag haar moeder naar de grond staren. En ze vroeg haar dus om geld, maar ze kreeg helemaal niets. Geen dollar. En tijdens een verhitte discussie zei moeder Sadie Fagan... God bless a child that's got his own. En stormde het restaurant uit. En dit was het begin voor Billy Holiday... om samen met pianist Arthur Herzog een veelgekofferd nummer te schrijven. Them that's got shall get, Them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Oh, mama may have, mm, and Papa may have, but God bless the child got his own. That's got his own. That's got his own. Yes, the strong get more while the weak ones fade. Empty pockets. for me. But God bless the child that's got his own. That's got his own. That's got his own. Mm-hmm. Tell it like it is, Jill. When you got money money's gone and the spending is that just don't come around anymore. Rich relations give crust of bread. got his own. That's got his own. Mm, mm-hmm. mm, mm, now, that's got, that's got his own. That's got his own. That's got his own. That's got his own. that has got his own. that's got his own. That's got his own. my bird of paradise. Sweet bird of paradise. Wish that I could fly. I'd be beside you. zijn naam eer aan Snowy White. Sommige delen van Nederland die zijn nog mooi wit besneeuwd. Je hoorde Bird of Paradise uit 1984. Naast deze solo-hit is de Engelse gitarist en zanger Snowy White... vooral bekend als gitarist van achter en voren Stin Lizzy... Pink Floyd en de huidige band van Roger Wallace. Bij eh, Bird of Paradise wordt mede dankzij een reclamecampagne in Nederland opgepikt. daarvoor hoorde je ook nog de cover, het origineel natuurlijk van Billie Holiday. Je hoorde El en George Benson met God Bless the Child. Ik vraag me soms als af, hoe gaat het met die één artiest? Wat doet die persoon? Dan is die echt eventjes van de muzikale radar verdwenen. En eh, straks hoor je hoe het gaat met de 16-jarige Stacey Orico. Ze was 16 toen ze doorbrak. Maar eerst de Little River Band. Paris Hilton. I know it's hard to hear, it's just the echo on the line. Yes, that's right, I'm calling from the Las Vegas Hilton. I just wanna say that I'm don't be angry. I'll be back with you real soon. Home on Monday uit 1977 van The Little River Band. Where are you? Do you do? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Ze was 16 jaar toen haar tweede album uitkwam. Hoe gaat het met Stacy Orico? Van datzelfde succesalbum werd ook There's Gotta Be More To Life uitgebracht. Dit nummer kon niet het succes van Stak evenaren. Na haar tweede album was het genoeg voor Stacy. Het vele reizen brak haar op en ze besloot voorgoed een sabbatical te nemen. Um, but yeah, you know, I finally just woke up one day and said... All right, I am traveling the world, I'm selling records, I get paid to do what I love, and that's all amazing. But I go home to my hotel room at the end of the night and like I'm by myself and I'm lonely and I miss my family. And I, I think it was just it was really unhealthy for, for me as an artist to have my whole identity and my self worth and my value wrapped up in my job and what I did and in, in the entertainment industry rather than having my foundation be, you know, outside of that. And so um, I was like, I have to go, I have to have a life outside of the music business. You know, this can't be everything. Because I don't know, honestly, how long, if I'll do this forever. I might, I might not. So it was just, you know, it was time to go home. Ze keerde terug naar haar ouders in Seattle. Haar vader, toen eigenaar van de restaurantketen, kon de hulp van zijn dochter goed gebruiken. In 2006 kwam de zangeres op 20 jaar leeftijd terug met haar derde album The Beautiful Awakening. Met daarop I'm Not Missing You. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is het heel stil geworden rondom Stacy Orico. Hoe gaat het met deze dame? En wat doet ze tegenwoordig? Op een van de fanblogs kwam ik een aantal foto's tegen die recent zijn gemaakt in New York. De fotografen wist ook te melden dat Stacy Orico daar een showcase heeft gegeven. En eerder verschenen er ook al foto's in de studio samen met Dwayne Bestiani. En deze man werkte ook mee op haar laatste album The Beautiful Awakening. Het lijkt erop dat Stacio Orico terug gaat keren met nieuw materiaal. Het wachten is nog op een officieel persbericht. Laten we hopen dat we Stacio Orico weer heel enthousiast terugzien. Net zoals op de DVD Stacio Orico live in Japan. Dit is De Nacht, de EO. I can't get out of bed today or get you my mind. I just can't seem to find a way to leave the Je kept was de zoektocht naar Stacy Orico, met stak plaat uit 2003. En eh, ja, de verwachting is dus wel dat ze dit jaar gaat, gaat terugkeren. Als het gaat, gebeuren, dan, eh, als het gaat gebeuren, dan hoor je dat zeker hier eh, in Dit is de Nacht op Radio 1. Volgend uur is het ook tijd voor Focus op de Wereld. Om half zes praat ik met Ingrid Wils. En zij werkt in Oeganda. En met haar ga ik praten over het nieuws al daar. En alle werkzaamheden die ze verricht. We gaan eruit met een mooi stukje jazzmuziek van de Dave Brubeck Quartet. Dit is Take 5.